uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden stuurt duizend extra militairen naar Afghanistan... om te helpen met de evacuatie van ambassadepersoneel. Daarmee komt het aantal militairen dat daarvoor wordt ingezet op 5000. Biden zegt verder met een snelle en krachtige militaire reactie te komen... als de Taliban Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De opmars van de Taliban gaat ondertussen in hoog tempo verder. Het laatste nieuws is dat inmiddels ook de stad Jalalabad is ingenomen. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond en nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld... en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen. Maar gevreesd wordt dat het dodental nog flink kan oplopen. De brand die gister, gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou het eigenlijk het doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse Krukius. Deze man heeft zich bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. In Libanon zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen toen een vrachtwagen met brandstof explodeerde. Zeven gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht, meldt het Libanese Rode Kruis op Twitter. Op video's op sociale media is een grote brand te zien op de plek van de ontploffing. De aanleiding voor de explosie is nog niet bekend. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt iets warmer dan gisteren met 22 tot 27 graden. Komende dagen worden wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein. De rechterrijstrook is dicht, de verdraging is een kwartier.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 Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Zee me in het een spaceface, met mijn spacecake. Ben jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it op jouw dag is vandaag.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 Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel wat later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?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 Doucement les vous rentrez. take this ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could.